De nieuwe regering moet volgens CDA-partijvoorzitter Bleker een samenbindende factor zijn. Er komt een regering voor alle Nederlanders en dat moet ook de PVV accepteren, zei Bleker bij Knevelen van de Brink. In het CDA wordt druk gediscussieerd over deelname aan een regering met gedoogsteun van de PVV. Bleken bevestigde verder dat de CDA-fractie heeft geklaagd dat onderhandelaar Verhagen de fractieleden onvoldoende van de besprekingen op de hoogte houdt. Vandaag is de nationale tv- en radioactie voor Pakistan. De publieke en commerciële omroepen besteden de hele dag aandacht aan de actie in hun programma's. Op de radio is dit keer geen gezamenlijk programma, zoals bij de tsunami en Haiti. Op televisie is vanavond wel een speciale uitzending om tien voor negen op Nederland 2. Het resultaat van de actie wordt vanavond laat bekendgemaakt. De gemeente Edam-Volendam heeft een gratis drugstest gestuurd aan alle ouders van kinderen tussen de 15 en 19. In het pakket zit een speekseltest die zes soorten drugs kan opsporen. Drugsgebruik is een groot probleem onder de jeugd in Edam en Volendam. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il brengt een bezoek aan China. Dat melden Zuid-Koreaanse media. Zijn zoon en beoogd opvolger Kim Jong-un zou hem vergezellen. Het doel van hun bezoek en de exacte bestemming van de dictator en zijn zoon zijn niet bekend. In mei was Kim Jong-il ook al in China. Tijdens zijn vijfdaagse bezoek ontmoette hij toen president Hu Jintao. Oudere Cubanen krijgen voortaan geen goedkope sigaretten meer van de regering. De vier pakjes sigaretten verdwijnen uit het pakket met eerste levensbehoeften... dat de Cubanen elke maand met korting kunnen kopen. Om te bezuinigen haalde de regering eerder dit jaar al erten, aardappelen en suiker uit het pakket. Jonge Cubanen hadden al geen recht meer op gesubsidieerde sigaretten.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 Echt een leuke vent. Friends.